Ik snap oerup. Ik snap oerup. Ik snap Is Ik snap oerup. Ik snap oerup. Ik snap oerup. Ik snap Is Ik snap oerup. Ha ha ha ha! Je <laughs> snappen oeren. Je snappen oeren. Je snappen oeren. Je snappen oeren. Je snappen oeren. No oerlijk. <laughs> snap oren. Ik snap oren. Ik snap oren. Geschlossene Uhr. Geschlossene Uhr.